Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Premier Rutte brengt nacht werd die opvangplek aangevallen door een groep gemaskerde mannen. In een reactie zei de premier eerder al dat hij de gebeurtenissen in woorden ontoelaatbaar vindt. Hij zei onder meer dat de daders hard moeten worden aangepakt. De Utrechtse burgemeester Van Zanen heeft besloten extra beveiligingsmaatregelen te nemen bij de noodopvang voor asielzoekers in zijn gemeente. Volgens een woordvoerder wordt de beveiliging na de aanval in woorden geïntensiveerd. Politie wil niet zeggen welke maatregelen genomen worden. Het dodental na de bomaanslag in de Turkse hoofdstad Ankara is opgelopen naar 86, heeft de Turkse minister van Volksgezondheid gezegd. Tijdens een pro-Koerdische demonstratie gingen vanochtend twee bommen af. Koerdische PKK heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd in Turkije. Dat melden bronnen dicht bij de beweging. De Koerdische strijders voeren geen aanvallen meer uit, tenzij ze zelf worden aangevallen. Duizenden mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen het TTIP-handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De organisatie zelf zegt dat er 7000 demonstranten waren. Ze zijn onder meer bang dat het TTIP-verdrag ertoe leidt dat bedrijven de overheid makkelijker aan kunnen klagen als bepaald beleid hun inkomsten in gevaar brengt. Ook in andere Europese steden werd gedemonstreerd. In Berlijn waren volgens de organisatoren van de demonstratie zo'n 50.000 mensen op de been. Ook in Brussel, Madrid en Helsinki gingen mensen de straat op. De Britse politicus Geoffrey Howe is overleden. De conservatief Howe was de langzittende minister onder Margaret Thatcher. Hij was onder meer minister van Financiën, minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van het Lagerhuis. Bij zijn aftreden in 1990 hield hij een vernietigende speech over Thatcher, waarin hij zijn partijgenoten aanmoedigde tegen haar in opstand te komen en haar tot aftreden te dwingen. Howe is 88 jaar geworden. Het weer, het is zonnig en een graad of 14. Vannacht wordt het koud met minima tussen de 1 en de 4 graden. Morgen overal volop zon, maar wel kouder dan vandaag, 10 tot 12 graden.